Schreurs met het NOS Journaal. Zorgt een prestatiecontract afgesloten met tien ziekenhuizen en de Nederlandse hartregistratie. Ze hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van betalen voor dotterbehandelingen en bypassoperaties. Tot dit jaar kreeg een ziekenhuis voor elke operatie die opnieuw moest worden uitgevoerd een tweede keer betaald. Dat verandert dit jaar. Ziekenhuizen die beter presteren dan verwacht krijgen meer betaald. Andersom gaat minder geld naar ziekenhuizen die slechtere resultaten halen dan gemiddeld. In India zijn zeker zeven doden gevallen bij massale protesten van mensen van de laagste kasten. Die betoogden tegen een omstreden wet die wordt afgeschaft. Daardoor gaan mensen die de zogenoemde Dalits discrimineren of misbruiken voortaan vrij uit. Demonstranten blokkeerden straten, stations en overheidsgebouwen. Op sommige plaatsen liepen protesten uit de hand. Betogers vielen bussen aan en staken politiebureaus in brand. Israël is niet langer van plan om Afrikaanse migranten uit te zetten naar landen in Afrika. Volgens de Israëlische regering is er een akkoord met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om de migranten in plaats daarvan op te laten nemen door westerse landen. Het gaat om zo'n 16.000 mensen, voornamelijk uit Eritrea en Sudan. Het is niet duidelijk welke landen er allemaal bij de deal betrokken zijn... maar volgens premier Netanyahu gaat het in ieder geval om Canada, Italië en Duitsland. Bezoekers van de Efteling hebben vastgezeten in een achtbaan. Dat gebeurde vanmiddag in de Baron. De karretjes van de attractie kwamen op het hoogste punt vast te zitten... vlak voordat de achtbaan de vrije val naar beneden maakt... Hulpverleners wisten de inzittenden na 20 minuten te bevrijden. Niemand raakte gewond, maar door de achtbaan vastliep is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht regenachtig. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Later opklaringen. Morgen eerst droog, later vanuit het zuidwesten buien. Mogelijk met onweer. Het wordt tussen 15 en 18 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.